over de kwestie de Roy van Zuidwijn... Premier maakte in de Kamer duidelijk dat prins Bernhard geen opdracht had gegeven tot een onderzoek tegen de toenmalige echtgenoot van prinses Margarita. Volgens Rutte kunnen mensen die zelf beveiligd worden zulke opdrachten niet geven. De regeringspartij PvdA benadrukte dat daarmee een belangrijke angst is weggenomen. SP, D66 en GroenLinks houden hun twijfels over de gang van zaken... en willen dat de kwestie nog eens wordt onderzocht. Maar daar is geen Kamermeerderheid voor. Bij een raketaanval op de Syrische stad Aleppo zijn zeker 18 doden gevallen. Volgens activisten was de aanval gericht op een wijk die in handen is van het Syrische regime. Onder de doden zouden 10 militairen zijn. Aleppo is een van de plekken waar het hardst om gevochten wordt in het conflict dat al bijna drie jaar duurt. Intussen heeft een Syrische minister gezegd dat president Assad elke overgangsregering zal leiden die tijdens de vredesbesprekingen in Genève wordt overeengekomen. Gesprekken moeten op 22 januari plaatsvinden. Wie een e-sigaret met nicotine wil kopen moet minstens 18 jaar oud zijn. Dat vindt de meerderheid in de Tweede Kamer. VVD en PvdA roepen het kabinet op om een minimumleeftijd in te voeren. De elektronische sigaretten met nicotine zijn nu nog voor iedereen vrij verkrijgbaar. Uit onderzoeken blijkt dat ook de e-sigaret gezondheidsrisico's heeft. De partijen wijzen erop dat fabrikanten zich specifiek richten op jongeren... door reclames uit te zenden op tijden dat veel jongeren kijken. Het weer bewolkt en wat regen, maar het wordt steeds droger. Het is 5 tot 8 graden. Morgen wordt het onstuimig, dan gaat het stormen bij zee. Vrijdag winterse neerslag. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. De files die er staan, staan allemaal in de Randstad. Zoals die op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Diemen Noord en Maarderslot, 6 kilometer. Verderop tussen Blarikum en Eembrugge ook 6 kilometer. Beide files worden veroorzaakt door aanrijdingen. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Zoetermeer Centrum en Blijswijk, 5. De A13 Den Haag-Rotterdam tussen knooppunt Ipenburg... en de afrit Berkel en 9 kilometer. Op de A20 Hoek van Holland-Gouden bij Moordrecht, 4...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 En zwinters lag er altijd sneeuw. En was het lekker warm see how y'all groove to this. See, I've been having this say no, but turn right around and ask me for some ass. Oh, whoa, whoa, hold up, listen, partner, I ain't no cheap thrill.